Start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda heeft een foto vrijgegeven van de Nederlander die vorige maand in Mali werd ontvoerd. Op de foto staan ook vier andere buitenlanders. Het is niet duidelijk wanneer en waar de foto is gemaakt. De gijzelaars worden omringd door gewapende mannen. De Nederlander werd ontvoerd in Timbuktu samen met een Zweed en een Zuid-Afrikaan. De vrouw van de Nederlander wist te ontkomen. Twee anderen die op de foto staan zijn volgens Al-Qaeda Franse spionnen. In Congo heeft oppositieleider Tshisekedi zichzelf tot president uitgeroepen. Hij weigert de voorlopige verkiezingsuitslag te erkennen die zittend president Kabila aanwijst als winnaar. Kabila heeft volgens de kiescommissie 49% van de stemmen, oppositieleider Tshisekedi 32%. Die noemt de uitslag een provocatie van het Congolese volk. Volgens de oppositie is er massaal gefraudeerd in het voordeel van Kabila. In de hoofdstad Kinshasa, een bolwerk van de oppositie, wordt gevreesd voor geweld. De oproeppolitie is nadrukkelijk aanwezig. Minister De Jager waarschuwt dat extra ingrepen niet zijn uitgesloten. Volgens de Nederlandse Bank komt de economische groei in Nederland vrijwel tot stilstand. Ingewijden zeggen dat het kabinet denkt over een extra bezuiniging van 6 tot 10 miljard. De Jager erkende dat het er niet rooskleurig uitziet. En vicepremier Verhagen zei dat de seinen op donker oranje staan. De grootste onderwijsvakbond van Nederland, de AOB, dreigt met een staking. Die is gericht tegen de urennorm in het voortgezet onderwijs. Minister van Bijsterveld wil de zomervakantie een week inkorten, maar wil het aantal lesuren op 1040 houden. Volgens de AOB houdt de minister zich doof voor kritiek en komt er een staking op het moment dat de wetswijziging aan bod komt in de Eerste Kamer. Het weer nog, vannacht opklaringen en vooral langs de kust en in het noorden enkele buien. Minimumtemperatuur tegen het vriespunt. Morgen wisselen bewolkt, in het noorden kans op een bui. En het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 相逢。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 dream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 Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I, I Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body.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 van Zandvoort, op 106.9 FM. 4.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 song I live in the city of angel. Lonely as I am, together we cry. drive on the streets cause she's my companion I walk through the hills cause she knows who I am she sees my good deeds and she kisses the way wenst jullie allemaal fijne dagen.